Het is een meisje van drie uit de regio Den Bosch. Ze zou het tweede dodelijke slachtoffer zijn dat niet al ziek was. Vorige week overleed een verder gezond meisje van 14. Het is zeker dat de peuter de Mexicaanse griep had, maar de uiteindelijke doodsoorzaak zal pas over enkele weken bekend zijn. In Nederland zijn nu elf mensen met Mexicaanse griep overleden, van wie vijf deze week. Mogelijk zit daar nog iemand onder die niet eerder ziek was. Het RIVM benadrukt dat de ziekte over het algemeen mild verloopt, maar net als bij normale griep komt het sporadisch voor dat verder gezonde mensen eraan overlijden. Gemeenten hebben dit jaar al meer dan duizend tijdelijke huisverboden opgelegd. Dat staat in een rapportage van de ministers Heers Ballin en Ter Horst. Rotterdam is koploper met 300 huisverboden. Sinds begin dit jaar mogen burgemeesters plegers van huiselijk geweld tijdelijk uit huis laten plaatsen. Tijdens de afkoelingsperiode krijgen zowel de geweldpleger als de rest van het gezin hulp. Het huisverbod duurt 10 dagen en kan tot maximaal 4 weken worden verlengd. Sven Kramer is Nederlands kampioen geworden op de 5000 meter. In Heerenveen prolongeerde de schaatser zijn titel. Bob de Jong werd met ruim twee seconden achterstand tweede. Het brons was voor Wouter Oldeheuvel. Vanmiddag werden Jan Smekens en Annette Gerritsen kampioen op de 500 meter. Morgen en zondag worden de overige afstanden gereden. Met de NK-afstanden is voor de schaatsers het seizoen begonnen. Dat staat vooral in het teken van de Olympische Winterspelen in februari in Vancouver. Startbewijzen voor de Spelen kunnen eind december worden verdiend op een kwalificatietoernooi. Het weer, vanavond en vannacht enkele opklaringen. Minima rond 6 graden. Morgen overdag toenemende bewolking.